Kees Groot met het NOS-journaal. Veel mensen gaan zelf op zoek naar het euthanasiepoeder van de coöperatie Laatste Wil. De coöperatie wil de naam van het middel alleen aan leden vertellen... maar een leverancier van chemische stoffen merkt de laatste tijd een forse stijging... in de vraag naar een bepaald poeder. Omdat hij niet wil dat het gebruikt wordt om zelfmoord te plegen... vraagt hij nu een gebruikersverklaring aan kopers. Als hij het niet vertrouwt, verkoopt hij het middel niet. Volgens de coöperatie Laatste Wil is het middel van de leverancier niet de stof die zij bedoelen, maar lijkt het er wel op. In Myanmar zijn zeker 176 dorpen van Rohingya volledig verlaten... omdat de bewoners op de vlucht zijn geslagen voor het geweld. Dat heeft een woordvoerder van de regering van Myanmar gezegd. Hulporganisaties denken dat het aantal verlaten dorpen in werkelijkheid veel hoger is. In het oosten van het land zijn al jaren spanningen tussen de islamitische Rohingya en boeddhisten. De laatste tijd zijn veel Rohingya gevlucht naar buurland Bangladesh. In Moskou zijn na zo'n 20 bommeldingen in totaal 10.000 mensen geëvacueerd. Drie treinstations, meer dan 10 winkelcentra en een gebouw van een universiteit zijn ontruimd. Het bleek om valse meldingen te gaan. Nergens werden explosieven of andere verdachte materialen aangetroffen. In Russische media zegt een bron van de opsporingsdiensten dat er sprake is van telefonisch terrorisme, vermoedelijk uit Oekraïne. Het kabinet wil volgend jaar 75 miljoen euro extra achter de hand houden voor de Belastingdienst. Haagse bronnen zeggen dat naar aanleiding van een bericht van RTL Nieuws. Het geld is bedoeld als buffer om de inning van belastingen niet in gevaar te brengen. De Belastingdienst kampt met grote problemen, onder meer door verouderde computersystemen en doordat veel ervaren oudere personeelsleden van een vertrekregeling gebruik hebben gemaakt. Het weer, de wind en de buien nemen af. Morgen trekken weer veel buien van noord naar zuid over het land. Daarbij is er ook kans op onweer. En het wordt morgen niet warmer dan 15 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Files in de Randstad zijn nog te vinden op de A12 Utrecht-Den Haag... tussen Woerden en Bodegraven. En bij knooppunt Gouwen nog het langzaam rijdend verkeer... maar alle rijstroken zijn weer open. De A16 Antwerpen-Breda voor knooppunt Galder, 3 kilometer. De A20 in beide richtingen files, richting Gouda tussen Maasdijk en het Ketelplein, 6 kilometer en een half uur extra. Richting Hoek van Holland tussen Schiedam West en of tussen Vlaarding ja, Schiedam en Vlaardingen West 3 kilometer.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 I need your reassurance. Comfortable as you are, you count the days. But if I wanted silence, I would whisper. And if I wanted loneliness, I choose to if I like rejection, I'd audition. And if I didn't love you, feel that love is dead. I'm loving angels instead. And through, I know that life won't break me when I come to call. She won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak my pain walks down a one way street. I look above and I know I'll always be blessed with love.